Ja, je hoorde Usher en Pitbull met DJ Godding, Falling In Love Again. Wat een lekkere titel. En eh, het heerlijke nummer. En ook hele lange nummer van Metallica. Nothing Else Matters. Eh, ja, zo eh, in ons tweede uur hebben we als het goed is nog Robin Gansner. Die het nieuws komt vertellen uit Zandvoort. Altijd leuk om dat te horen. En ja, wat hebben we nog meer nieuws? Ja, dat gaan we straks allemaal horen. De dierenweekjes bijvoorbeeld en... En nog bizar nieuws. Zoals gewoonlijk. En dan eh, nu het volgende nummer.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 and I'm approaching up. Yup. Like I can't give you winter in the summer, summer. or summer in the winter. Miami in December, trying to look bored in them Dior. Dior, she probably is. Was acting shallow till she found out how deep that my pockets is.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 perfection. It used to seem we were number one, but now it sounds so far. Ja, dat was Sister Sisters met Fire With Fire. En daarvoor hoorde je Avro Jack met Eva Simons, Take Over Control. Ja, en hier in de studio te gast Robin Gansner. Hij gaat uh, voor ons het nieuws uit Zandvoort eh, presenteren. Robin, welkom. Ja, dankjewel. Vertel. Eh, nou, we beginnen bij volgende vorige week woensdag. de burgemeester die heeft daar een boom geplant op de Wilhelminaweg. Ter afsluiting van de werkzaamheden en het is al vooraf eh, voor de boomfeestdag. Die heeft met een eh, groep kinderen een boom geplant. Ja, want eh, dat is dus voor de Nationale Boomplantdag neem ik aan, toch? Ja, klopt. Die is, was niet op die datum, die was iets later, maar ze hebben... Door die afsluiting hebben ze dat nu al gedaan. En met welke, want zo met de school, maar bij welke school? was met de Nicolas school en de Beatrix school. Oké. Ondertussen valt hier een schilderij er bijna af, maar goed. Ga verder. Eh, verder die dag woensdag nog, eh, de burgemeester heeft nieuwe kunst op zijn kamer gekregen. Eens in de vier maanden dan eh, komen er nieuwe kunstwerken te staan van de beeldende kunstenaarsvereniging Zandvoort. En dat waren deze keer Linda Bottema en Jan van der Bos. Wie kent ze niet? Inderdaad. Ah, als ik het zo zie, <laughs> Niels steekt vinger op natuurlijk. Die kent Geen idee. Nee, maar als ik het zo zie, ja, ik weet niet wat ik van die schilderij moet, moet vinden. Je kan het plaatje zien op www.zandvoort.nl. Op de derde pagina staat daar een foto Volgens mij zit er een hele fotoreportage. Ja, klopt. Van jouw hand waarschijnlijk? Ja, klopt. Kijk. Ja, het zijn eh, schilderijen met uh, onderwaterwereldachtige dingen. Ja. Ah, het water is wel rood ergens, maar waar weet ik niet. Maar goed. Een rode zee. <laughs> ja, dan uh, neem aan de, Zandvoort, uh, de Zandvoortvergunning. Ja, klopt. Zandvoort is op weg naar een uh, één Zandvoortvergunning. De raad is druk bezig. En ja, er zijn nog een aantal, eh, de meeste partijen uiteraard, die zijn, uh, zijn mee eens dat er moet eh, worden overgaan. Ja, dat is de parkeervergunning hè? Ja, klopt. En dat zou er moeten zijn voor heel Zandvoort. Ja, heeft iedere, iedere Zandvoort heeft dan een parkeervergunning nodig? Ja, die is nodig. Die zou voor 75 euro zou die dan betaald moeten gaan worden. Elk jaar? ieder jaar, ja, opnieuw. En dan kan, je, kan je dus dan in, op elke parkeerplaats kan je dan parkeren? Of moet je ook eh, zeg maar in het dorp nog, eh, als je even naar, naar de appie gaat of zo? nee, de, de betaalde eh, parkeervlakken die er nu al bestaan, die blijven gewoon betaald. Ja? Oh, Oké, dus je moet ze gewoon dubbel betalen? Ja, voor de overige delen van Zandvoort wel. Wat is dat belachelijk zeg, als ik eerlijk ben. Daar moeten ze echt iets aan doen, dat kan gewoon niet. Nou ja, de raad is nog mee bezig, dus... Protest, dames en heren, protest met z'n allen. <laughs> en er was laatst ook nog een brand in... ja, waar was het eigenlijk? Ja, bij de living room, maar dat is alweer... Uh... Eh, dat ah, is, een oud, is oud, eh, nieuws. oud nieuws. Maar is die al opgelost? Want... nou, de recherche is bezig geweest met onderzoek. En dus, eh, nog niks, nog dus niks over bekend. Raar. Dus. Nou, dat later dus. Ehm, ja. Verder nog nieuws? Ja, de burgemeester die heeft een eerste exemplaar ontvangen van het boek Kustbatterij Langerak, 1943-45. Dat is een boek samengesteld over de bunkers in de Kennemerduinen die is, eh, heeft de burgemeester in ontvangst gekregen van de auteurs. Want dat is van de bunkervereniging? Nee, is niet van de bunkervereniging. Oké, want die heb je ook natuurlijk hier. Die bestaat ook, ja. Maar deze, dit zijn eh, mensen, vader en zoon Harf, die hebben zich bezig gehouden met eh, het schrijven over uh, bunkers, informatie. Ja. En in, heel, in heel Nederland. En dit boek is dan over de Kennemerduinen. Oké, okay. Nou, ah, interessant. En waar, weet je waar, ook waar, die, waar die kan kopen? Ja, die zijn bij de Bruna te koop. Oké, alleen daar? Onder andere. Oké. in nou. Zandvoort in ieder geval bij de Bruna. Dan eh, zou ik zeggen, als je een leuk boek wil lezen dit weekend, ga naar de Bruna. Ja, voor de oorlogsboek. Mooie plaatjes, denk ik, vooral. Ja, er staan 150 eh, afbeeldingen in onder andere. Van bunkers neem ik aan en alles wat met ja, oorlog hier te vinden is. Ja, precies. Ah, En eh, ja, laatst, ik geloof 7 november was ook een nationale 50-plus dag. Ja, klopt. In Zandvoort. Hoe, ging dat? Ja, dat groot succes volgens de VVV, directeur Lana Lemmers. Want het was, het was door de VVV georganiseerd? Ja, klopt. Oké. Krim, je hebt zelf toch meegedaan? Nee, ik heb ze niet... Nee, Niels, ik heb niet zelf meegenomen. Ah. Ik had andere bezigheden op die dag. Ah, oké. Waar weet ik niet, maar ik had ze. Nee, dat was de Nationale 50PLUS dag. En die is voor het eerst in uh, Zandvoort gehouden. En als dan uh, Lana Lemmens ligt, de directeur, dan eh, komt hij de volgend jaar weer. Ja, want daar weet ik ervoor ook wel iets van. Um, mijn oom die verhuurt hier op de Haltstraat fietsen. Ja. En ook segways. En ze hebben dus die oudjes op zo'n segway laten rijden. Klopt, heb ik foto's van gezien. Ja, Geniaal. <laughs> En hij komt thuis en zegt, ja, ik werd helemaal gek van al die oudjes. Hoeveel hebben er heupen gebroken? Ja, ik denk geen één. Maar het is redelijk goed gegaan. Maar ik zie nu, net een plaatje van een oude oma of opa, nee, oma in een Ferrari. In een Ferrari, ja, klopt. Dat is in de Kerkstraat bij uh, een bekende autowinkel daar voor de deur. Auto-shopwinkel. Ja. Uh, ja. Dus mocht je even een auto eh, een rondje in de Ferrari rijden. En het treintje natuurlijk. En het treintje op de Raadhuisplein. Het Zandvoortstreintje. Je kent het niet. Foto's staan op internet. Kevin heeft het gezien. Ja, ik ook. Iedereen erachter. <laughs> ja, en eh ja, moet je vanavond, morgen nog fluiten? Ja, moet ik ook nog doen. Welke wedstrijd? Eh Koninklijke AFC tegen Volendam, de zee. Zo. Ja. Leuk. Ehm ik, eh, even kijken. Ja, We gaan naar Social eh, Zandvoort. Ja. Die heeft een eh, jeugdafdeling gestart. En dan moet ik iets oplichten. Of, ja. De buurman van mij, is de oprichter van die partij. Oké, Henk. Nee, hoe heet het? Eh, hoe heet het nou? Ik ben zijn naam kwijt. Handig. Willem. Willem, oh ja, Willem. Willem. Willem B. Ja, die heeft het opgericht. Ja, eh, eh, we kunnen ons inschrijven voor de jongeren, zo, jongerenpartij eh, Sociaal Ja, en onze collega, onze zeer gewaardeerde collega Roy van Buringen. Die, Roy van Buringen, onder andere, inderdaad. Die gaat jullie daarbij helpen. En Daniel. Daniel Levert. Robin, mogen wij jou echt hartelijk bedanken voor, eh, voor dit onderwerp. Ja, graag gedaan. En eh, nou, hopelijk tot eh, volgende week of zo. Ja, gaan we zeker doen. Oké, nou. Niels, heb jij nog een vraag? Nee, helemaal niks. Bedankt voor het komen. Ja, heel erg bedankt. Kevin, uh, Mike, nog vragen? Nee, we zijn klaar. Uh, door naar het volgende nummer. Waar ik weer niet de titel van weet. En waarom? Nijnman. Oh ja, Nijnman van Lasercraft 3D. Komt-ie. Komt-ie. Komm schon, es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Nicht mal was von David Getter machte. Komm, lass uns nach Hause gehen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Hey, na, Süße? Wohl auch alleine hier. Genau wie ich. Bist mir gleich aufgefallen. Voll laser, wie du abgehst. Leider ist ja gleich Feierabend. Also ich bin noch gar nicht müde. Aber vielleicht, wenn du Bock hast. Ich habe eine Wohnung gleich hier in der Nähe. Wenn du willst, wir könnten ja dort weiter tanzen. Wenn du weißt, was ich meine. Oder willst du etwa allein nach Hause gehen? Pass mal auf, Junge. Hier ist langsam Feierabend. Also geh runter von der Tanze. Ich will nach Hause, der Barkeeper will nach Hause und der DJ ist müde, hörst du doch. Mach ein bisschen halblang jetzt. Hol deine Jacke, schnapp dir deine Mädels und geh nach draußen. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ey Junge, mir platzt gleich das Hemd. Wir schließen. Abflug jetzt. Ey, DJ, DJ, mach die Musik aus. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann. Ich will doch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen my name is Mr. T. All these hating niggas ain't got nothing on me. Honestly, I gotta stay as fly as I can be. If you wicky willy, you get super OG. Hunters always rush me cause I'm fly, fly, fly. Dummies, they can't touch me cause I'm floating sky high. I stay niggerific, you don't need a ask why. You just gotta see with your eyes can't believe it. It's so amazing. be in the club, in the club, just rocking like this. Oh, oh. The dun dun the sun done, yep, the sun done. Came up, but we still up in dungeon. The London, yep, in London. Competition, why, yes, I will love some. How the fuck they getting mad cause they run done? Mad cause I'm getting money in abundance? Man, I can't even count all of these hundreds. Duffel bag every time I go to SunTrust. I leave the rest just to collect interest. I mean, interest, fuck my nemesis. Exclamation, just for emphasis. And I don't sympathize cause you a simple bitch. I just pop up on these houses on some pebble shit and put the iron to your face. Y'all wrinkle bitch. This is Mega Nigga, Ultra Nigmatic. gotta kill it. Chihuahua, I'm a Rottweiler. I can't believe it, it's so amazing. I can't believe it, this beat is banging. I can't believe it, it's so amazing. I can't believe it. Hey, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out. Ja, dat was mijn Nijnman met Lasercraft 3D. En nu was het Check It Out van Will I Am. Ja, en nog steeds de gast is Robin Gansner. En we gaan nog eventjes eh, het laatste nieuws van deze week eh, bespreken. Want net hebben we eigenlijk eh, alleen maar een beetje oud nieuws over bespreken. Dus Robin. Ja, bijzonder feit. Genootschap Oud-Zandvoort bestaat 40 jaar. En die heeft een jubileumavond georganiseerd op 19 november in de Kocht. Maar dat blijkt zo eh, succesvol te zijn. Die is helemaal uitverkocht. En nu komt er een eh, tweede middag. Die wordt eh, die volgende dag houden, zaterdagmiddag. En er zijn nog kaarten voor te krijgen bij het Zandvoort Museum. Ja. Ehm, ja. Ik had er vandaag een beetje last van en gisteren ook. Ik ben naar school gaan. Ik zit op school, in, op school in Haarlem, moeilijk woord. Achter elkaar. Ja, allochtoon krijg je dat. Ehm, maar er was storm. Ja, wat ik word er helemaal gek van. Ja. Nee, eh, dat was inderdaad Vikingsstorm, maar het gaat afnemen. morgen wordt het eh, minder. Eh, er zijn een aantal ongevallen geweest met de storm. dakbedekking is vanochtend bij Sunpark. zit die, los, die dreigde los te waaien. Dat is ook niet de eerste keer. Nee, denk het niet. Maar goed, de brandweer heeft niet veel aan kunnen doen. Dus die, Sunpark heeft een uh, schadebedrijf in moeten, in moeten stellen daarvoor. Ja, het is gemaakt neem ik aan nu. Hoop ik voor Ik ga er vanuit van wel. Ja, en verder nog... Eh, ja, verder eh, bomen liepen schade op. Onder andere in de Vlemingstraat. Er ja. is een eh, boom helemaal de straat opgewaaid. Vertel, Karim. Over bomen, echt. Ik, ik heb een engel op mijn schouder. Ik fietste dus gisteren richting huis. Zware wind tegen. En ik hoor opeens iets geritsel boven mijn, boven mijn hoofd. Ik denk, wat is dit? En viel een blaadje naar naar beneden. Dat dacht ik. Of het zijn vogels of die lekker met elkaar bezig zijn. Maar één seconde, <laughs> één seconde daarna kijk ik achter me om. Want ik, voel, ik hoorde iets ploffen valt er een tak van ongeveer 3 meter, eh, nou 10 centimeter achter mijn, achter mijn fiets vandaan. Oh, <laughs> lachen. Ja, lachen. <laughs> dus ik ben echt helemaal doodgeschrokken. Maar goed, ja. Dat was, het. Eh, dat is gelukkig goed afgelopen. Ja, als het goed is wel. Ja, een beetje emotionele schade en zo. Oh. meer niet. <laughs> meer niet. Nou, dat is even mijn verhaal. Als je erover wil praten, einde van de uitzending, kopje koffie, knuffelen. Ja. Wel even met je mee. Dank jullie wel. Nou, ik moet het verhaal gewoon, gewoon even kijken. Leuk verhaal. Anekdote. Ja, dat is ook, oh, is ook nieuws. Ja. Maar ah, niet dat het zet de hoor, maar dan <laughs> weten jullie dat ook. Privé. Ga verder. Ja, dus in de Vleemstraat is een boom uh, straat opgewaaid. Die heeft de brand weer eventjes eh, even weggehaald daar. Gewoon een hele boom over de straat? Ja, precies. Die was omgewaaid. Gezellig. En verder nog iets leuks? Nee, verder niet eh, wat bekend is. Want ja, dier van de week, kun je daar wat over vertellen? Want ja, dier van de week. Dat is eh, nieuw op zetwoord.nl. Het staat al in de verschillende kranten, lokale kranten. Ja. Maar eh, elke week komt er een nieuw eh, dier van de week uit het dierasiel in Zandvoort. Ja, want ik, ik hou jullie site natuurlijk ook in de gaten als Zandvoorter. En laatst is het al een keer gelukt, geloof ik, dat er laatst een, ja, klopt. een kat of een hond, wat was het? Ja, ik geloof één keer een hond en één keer een kat. Die zijn geplaatst voor mensen, Het is geweldig. Ja. Mensen, als je niks te doen hebt dit weekend, ga naar het dierasiel. Er zijn zoveel lieve beestjes die echt... En uiteraard dit weekend eh, komt onze goed man weer uh, het aangevragen. <laughs> ja, zondagmiddag. Kevin, kun jij even openen, want dan wordt heel hard op de deur gebonkt. Ja, oh, dat zal even de deur Oké. <laughs> Nou, hoort toch naar de Ja, Sinterklaas is bijna. Ja, zondagmiddag. Om 12 eh, uur komt hij op het strand aan met de boot van de KNRM. Wordt hij afgezet. En eh, van daaruit gaat hij eh, het rondje dorp lopen. En eh, wordt hij op de Raadhuisplein wordt hij, ontvangen door de burgemeester. Ja, ja ik maak die liep net. <laughs> en uh, smiddags is een, in het Corvo Sporthal is nog een uh, Pieter spektakel, zullen ze dat leuk noemen. Voor de kids. Ja, Mike die liep net naar de deur toen ik zei dat, dat hij over hard werd geklopt. Dus ik moest even lachen. Sorry Mike, sorry. Oké, gelukkig. Ja, en uh, gisteren was het Sint Maarten, maar als, het kan aan mijn huis liggen hoor, maar ik heb echt niemand gezien. Ik heb er drie aan de deur gehad, meer niet. Ik heb er acht. Ik ging zelf langs. Ja, Niels kwam bij mij. Ik denk, oh, misschien gaat hij een liedje zingen. Je, zegt... dat het een beetje dood aan het gaan hoor, in Nederland. Ja. Je zegt net dat er niemand langs kwam, en nou zeg je opeens dat ik langs kwam. Ja. Vind toch een eh, sterk verhaal, Ja, de broer van Kevin kwam, eh, broertjes van Kevin kwam ook nog langs. En, en ik ging nog zingen ook, maar ik heb hem niks ja, gegeven. Je hebt alles in zijn naad gegooid, of niet? <laughs> Nou, eh door naar het volgende nummer. She says she likes my watch, but she wants Steve's AP. And she stayed up all hours watching QVC. She said she loves my songs, she bought my MP3. And so I put her number in my bold BB. I got a black BM, she got a white TT. She wanna see what's hiding in my CK briefs. I tell her wear suspenders and some PVC. And then I'll film it all I pull my JVC. Scene one. Everybody get in your position. Pay attention. And listen. We're trying to get this all in one take. So let's try and make that happen. Take one. for FHM. She like my black LV. We spilling LPR up on my APC.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 Van 9 tot 11. En ja, met ons het weekend in, met jullie het weekend uit. We willen jullie hartelijk bedanken voor dat jullie hier waren. Bedankt voor het lenen van de koptelefoon. Heerlijk. En wij wensen jullie nog een heel fijn weekend. En, tot volgende week. Ja, maar nog het, het nieuwste nieuwtje. Wij gaan Zeer binnenkort uh, kaarten weggeven voor Direct in het patronaat. Vet, het is 9 december. Spannend. Het is echt, eh, ja, ik kijk er al naar uit om het te gaan doen.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 en hield zich daarbij niet aan de regels voor telemarketing, zegt de Consumentenautoriteit. Zo werd aan het begin van het gesprek de naam van het bedrijf niet genoemd... en er werd ook niet gezegd dat men uit was op nieuwe klanten. Ook werden misleidende mededelingen gedaan over de kosten van gas en elektra. Modeketen Madden stopt er na 180 jaar mee. Het bedrijf sluit alle zes filialen en ontslaat de 32 medewerkers. Vorig jaar probeerde Maddens door een reorganisatie het hoofd boven water te houden, maar dat heeft niet gewerkt. De eerste vestiging van Maddens werd in 1830 geopend. 30 jaar geleden kreeg het modebedrijf het predicaat Koninklijk toegekend. De winkels in onder meer Den Haag en Rotterdam zullen naar verwachting in maart hun deuren sluiten. Het Zeeuwse bedrijf Termfos hoeft niet dicht. De provincie Zeeland geeft het bedrijf tot 2015 de tijd om aan de milieunormen te voldoen. Termfos stoot veel meer zware metalen en dioxines uit dan is toegestaan. De vrom inspectie dreigt al de fabriek te sluiten omdat de uitstoot vier keer te hoog was. Uit metingen van de provincie komt naar voren dat Termfos nu veel minder schadelijke stoffen uitstoot. Gisteren maakte het Openbaar Ministerie bekend dat er een strafrechtelijk onderzoek naar de fosforproducent is begonnen. Het bedrijf ziet dat onderzoek met vertrouwen tegemoet. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Heerenveen is Margot Boer tweede geworden op de 1000 meter. De Canadese Christine Nesbit zette de snelste tijd neer. Irene Wust werd derde, Laurine van Riesen vierde. De wedstrijden in Heerenveen zijn de eerste wereldbekerwedstrijden van dit seizoen. Het weer vanavond en vannacht in het zuiden van tijd tot tijd regen. Morgen in het noorden en zuidoosten kans op een bui. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Een Sunparks